Korps Mariniers kun je het nog verschoppen als je tot het uiterste gaat. Kom er naar de infodag op woensdag 14 of donderdag 15 maart. Kijk op werkenbijdemarine.nl Just Stone, live. Een intiem optreden voor een handjevol mensen. Deze week, kaarten. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. En dan... Hè? Wat is er? Maar zie man, er, er vliegt ineens een knoopje van mijn blouse af. Je ziet wat groen, joh. Wat is dit, joh?